Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Het debat over de notulen van de ministerraad is klaar. Het duurde 15 uur. Aan het eind werd een motie van GroenLinks en PvdA... met een lijst plannen voor een nieuwe bestuurscultuur aangenomen. Er staat onder meer in dat er meer geld moet komen voor sociale advocatuur... en dat de informatiepositie van de Kamer in ere hersteld moet worden. De motie van wantrouwen tegen het hele kabinet haalde geen Kamermeerderheid... en ook een motie van afkeuring tegen het kabinet haalde het niet. Net als een motie van afkeuring over het zogenoemde sensibiliseren van CDA-Kamerlid Omtzigt. In het debat zei staatssecretaris Van Huffelen dat niet alle gedupeerde ouders... voor 1 mei de 30.000 euro compensatie krijgen... In totaal hebben 25.600 ouders zich aangemeld voor de zogenoemde katshuisregeling. 11.000 van hen krijgen voor 1 mei het geld gestort, zei Van Huffelen. De coronabeperkingen in Ierland worden de komende tijd geleidelijk versoepeld... heeft premier Martin bekendgemaakt. In het land geldt sinds kerst het hoogste risiconiveau. Op 10 mei mogen Ieren voor het eerst in vier maanden buiten hun regio reizen... en mogen kappers, musea en bibliotheken weer open. Een maand later openen niet-essentiële winkels weer... Ierland heeft relatief weinig besmettingen, maar het land is voorzichtig met versoepelingen. In december leidde het loslaten van restricties tot een flinke piek in het aantal besmettingsgevallen. Medewerkers van het Vaticaan mogen voortaan geen giften meer aannemen... die meer waard zijn dan 40 euro, heeft paus Franciscus aangekondigd. Ook moeten kardinalen en managers kunnen aantonen... dat ze niet worden verdacht van zaken als deelname aan een criminele organisatie... corruptie en belastingontduiking. En ze mogen er ook niet voor zijn veroordeeld.